uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In een onderzoek naar internationale drugshandel zijn in binnen- en buitenland 17 mensen aangehouden, meldt de politie. Er zijn invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Volgens de Telegraaf is een van de arrestanten Piet S., die al langere tijd in verband wordt gebracht met drugshandel en moorden in de onderwereld. De verdachten zijn tussen de 25 en 68 jaar oud. Han Busker stopt als voorzitter van de FNV. Na maart wil hij geen tweede termijn. Dat heeft hij aan de leden van de grootste vakbond van Nederland bekendgemaakt. De 60-jarige Busker volgde vier jaar geleden Ton Heerts op. Onder Busker werd er een pensioenakkoord gesloten... waar de leden van de vakbond mee hebben ingestemd. De provincie Flevoland mocht in 2018 opdracht geven voor het afschieten van honderden edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat zegt de Raad van State. Daarmee is een oordeel van de rechtbank Midden-Nederland teruggedraaid. In november bepaalde de rechtbank dat de afschot van de dieren niet goed was onderbouwd. Maar de Raad van State vindt dat het provinciebestuur genoeg heeft aangetoond... dat het afschieten van de edelherten nodig is voor de bescherming van de flora en fauna. De politie heeft twee mannen aangehouden voor de dood van een 31-jarige man... die in april werd gevonden in een meer in Haarlem. Ze zijn 33 jaar oud en komen uit IJmuiden en Haarlem. Op 7 april werd het lichaam van Gregory Maduro gevonden in de Mooie Nel een recreatiegebied ten noorden van Haarlem. Een voorbijganger ontdekte zijn verpakte en verzwaarde lichaam bij de steigers van een paviljoen. Binnen een paar dagen zijn er 15.000 slaapzakken ingezameld... voor mensen uit het opvangkamp Moria. De initiatiefneemster had dat aantal ook als doel gesteld... maar ze had niet verwacht dat dat aantal nu al gehaald zou worden. En er worden nu dan ook geen slaapzakken meer ingezameld. Binnenkort gaan ze in drie vliegtuigen naar Lesbos om daar uitgedeeld te worden. Het weer. Het is zonnig. Aan de noordkust is er wat vaker bewolking. Het wordt 20 tot 29 graden. Morgen in het hele land volop zon, maar iets minder warm. 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is het filerijden op de A7 vanuit Den Oever naar Zaandam.